Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is voor het eerst iemand opgepakt dankzij de nieuwe tiplijn voor Nederlanders aan de Costa del Sol. Het gaat om een man uit Soesterberg die nog een celstraf moet uitzitten vanwege drugsbezit, meldt het radioprogramma Het Misdaadbureau. Via de tiplijn kunnen mensen anoniem melding doen over Nederlandse criminelen die aan de Spaanse kust vertoeven. Een flinke brand bij een snackbar in Den Haag gisteravond. De eigenaren waren op dat moment nog in de zaak, vertelt de brandweer. Ze hebben zelf een eh, eerste bluspoging gedaan. Dat is helaas niet gelukt en daarom hebben wij het eh, overgenomen. Deze brand had ook heel veel rook met zich meegenomen. Eh, die trok overige panden in, omliggende winkels, omliggende woningen. En om handjes daarvoor te hebben om te ventileren zijn er nog extra eenheden ter plaatse gekomen. Zeker 15 mensen die boven de snackbar wonen moesten hun huis uit. Er raakten twee mensen gewond. In New York hadden ze gisteren tijdens de avondspits te maken met stortregens. Veel kelders, winkels en garages overstroomden... en ook treinen kwamen vast te zitten in het hoge water, melden lokale media. Deze vrouw zat in de trein. I'm now getting hot, I'm getting sweaty, I'm claustrophobic. I have double vision, so when they said we had to climb down... I was like having a panic attack. Sommige mensen zaten wel twee uur vast. We blijven nog even in Amerika. Daar is namelijk een baby geboren uit een embryo die 30 jaar geleden is ingevroren. Een koppel uit Ohio probeerde al 7 jaar kinderen te krijgen... en kwam terecht bij een adoptiebureau voor ingevroren embryo's. Deze verslaggever van Sky News legt uit hoe het precies ging. Held in a storage tank since 1994. It was eventually adopted by parents Lindsay and Tim Pierce and then transferred into Lindsay's uterus in November 24. And in July 25 was born. In 1994 werd het bevruchte eitje dus ingevroren en in november vorig jaar werd het in de baarmoeder van een vrouw geplaatst waarna een baby werd geboren. De biologische moeder die het embryo ter adoptie aanbood is inmiddels 62 en noemt de geboorte onwerkelijk. Heb ik het weer nog voor je. Het kan flink gaan plensen vandaag. Vanaf de Noordzee trekken buien over het land. Als het droog is, schijnt de zon af en toe. En het wordt een graad of 20. ZFM Verkeersinformatie.